uur. Waterbalgemoed met het NWS-journaal. De brancheorganisatie van supermarkten roept mensen op normaal boodschappen te blijven doen. Op social media duiken berichten op over lege schappen in de supermarkten vanwege de coronacrisis. De supermarktorganisatie zegt dat het niet nodig is om te hamsteren... omdat er geen problemen zijn met de aanvoer van producten. Zaken als voedsel en hygiëneartikelen worden gewoon aangevuld. Onderwijsbestuurders steunen het besluit van het kabinet... om de scholen ondanks de coronacrisis open te houden. Premier Rutte zei vanmiddag dat dit niet nodig is... omdat het virus zich relatief weinig lijkt te verspreiden onder jongeren. Een aantal scholen sloot vandaag toch de deuren... maar na een overleg met minister Slop zei de VO-raad van middelbare scholen... dat eensgezindheid in deze crisistijd belangrijk is. De vragen die scholen hebben worden vanaf morgenmiddag beantwoord... op de website van het ministerie van Onderwijs. ProRail heeft aangifte gedaan tegen de chauffeur van een vuilniswagen... die eerder deze week betrokken was bij een aanrijding op een spoorwegovergang in Dordrecht. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Volgens de spoorbeheerder stak de bestuurder nog over... toen de overweglichten al knipperden. En ontstond er daardoor een levensgevaarlijke situatie. Uiteindelijk werd de vuilniswagen alleen geschampt. Er doen maar tien Russen mee aan de atletieknummers op de Olympische Spelen in Tokio. De Russische Atletiekbond is al sinds 2015 geschorst vanwege grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. De Internationale Atletiekbond hoopt dat deze nieuwe straf ervoor zorgt dat de Russen hun atletiekcultuur veranderen. Alleen Russen die aan kunnen tonen dat ze volledig schoon zijn... mogen in actie komen op de Spelen. Ze doen dan mee onder neutrale vlag. Het weer vanavond is het tijdelijk droger... maar komende nacht en morgenochtend volgt er opnieuw neerslag. Morgenmiddag wordt het weer droger en is er ook meer ruimte voor de zon. Morgen wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NWS Journaal.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 Hij komt niet echt oorspronkelijk uit Zandvoort, maar eh, hij woont hier al sinds de jaren 90, midden jaren 90 zo'n beetje, woont hij hier in dit dorp. En dan vinden we het wel gepast om het programma daarmee te openen. Geen feestelijkheden vandaag, daar heb ik ook helemaal niet in de stemming voor sinds eh, er een aantal zorgelijke dingen in deze maatschappij uh, aan de gang zijn... vind ik dat dat veel belangrijker is dan iets wat wij in eh, mei moeten gaan vieren. Of helemaal niet gaan vieren, want dat past gewoon niet. Daarom deze gewone normale opening, zoals we dat eigenlijk... voordat we begonnen af te tellen naar de, naar de Formule 1 toe. Maar de, nu, zoals gezegd, geen reden is om eh, dat te doen. Erasing Mountains, ik uh, kaarten het al aan. Sky, daar had het eh, mee te maken. Ruud heeft dat nummer, als ik het goed begrepen heb, geschreven. Ehm, omdat de bergen zomaar in de wolken verdwenen. En dat was aanleiding om dit liedje te schrijven. Zo heeft hij het eigenlijk min of meer in 2018 uitgelegd. Welkom bij deze Alternative FM. Het is een gewone normale uitzending tussen 8 en 10. Geen eh, live muziek, maar gewoon eh, heel veel eh, muziek die gedraaid moet worden. En dat gaan we dan ook zeker doen. Suzanne Sanders is de, de En het nummer dat heb je al een paar weken... komt dat al hier voorbij en heb je al kunnen horen. het nummer heet High Tides. slightly slanted, some of them obscured by stains. The edges tattered and wrinkled, traces of a struggle. Words of insecurity have won and found their way. I am right where I should be. Ancient crumbled temples, so much more than they were. every home. on my chest arise. Can you feel it? Like I feel it. Yeah, there's a moment in the air tonight. And like a Viking, I'm prepared to fight for that feeling. Yeah, that feeling. It's not a sentimental love song, I promise. samen met de London Gospel Community Choir. Of eigenlijk de London Community Gospel Choir. Ik moet het even eh, eh, juist uitspreken. En dit was het eh, laatste nummer wat hij geschreven heeft. En eigenlijk is dat ook een paar weken oud. Susanne Sanders hoorde je daarvoor met High Tides. En bracht de tijd op kwart over acht. En dit is Nederlandstalig. En zij heet Delise. wereld die maar door blijft gaan, waarin stilstaan nooit echt past. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. ik zeg hold on to my faith in a storm when I knew that wild waters could not be walked on. I sought refuge in shadows under the trees where the crows picked the bones of the dead with their beaks. And I kneaded my thoughts like bread into shapes to cover the holes in my faith and I prayed and apostles they came, their tongues all like flames, speaking words that they didn't understand. So we mingled our tears and abandoned our fears to blow life into all that is dead. We laid out our work. We laid out our work. King Brian's kiss was not as cruel crazy as this? We were dragged through the dust into a hateful abyss. Our sacred fight troubled our lives. How could we teach others to see we were blind? But then Jesus, he came with parable strange, and his actions explain and amazed. So we mingled our tears and abandoned our fears to bring love Yes, I lay down my word to find treasure beyond price. All that is true lies in sacrifice. And apostles decay; their tongues all like flames, speaking words that they now understand. So we mingle our tears and abandon our fears to blow life into all. wel weer eens goed om ook weer eens even het uh, eh, in oplage uitgegeven album van Alan Fournier even erbij te pakken. Apostels was dat. Eh, myths heet het eh, album. Moet opletten. Myths. Myths. Oftewel de mythes. En nou ja, de mythes, die zijn er eigenlijk niet. als we kijken naar de actualiteit van vandaag. Als je iets hoort op de achtergrond, dan, dan rukt iemand hier een doos open. Gaat het goed, jongen? <laughs> Je hoort het ook letterlijk. <laughs> Je hoort het ook letterlijk op de radio. Het is altijd wel leuk als je een eh, gewoon gewone reguliere uitzending doet. En dan uh, <laughs> even kijken. Ja, dan kan zo'n technicus ook wat anders doen. kan die technicus ook wel eens wat anders doen. Ja, nou, eh, ik weet niet wat er allemaal in zit. Ja, dat is allemaal voor het nieuwe non-stop systeem. zeker de nieuwe studio inrichtingen Ah, ah, ja, er zijn wat grote dingen aan de gang hier. Eh, of dat eh, alles eh, te maken heeft, mooi bruggetje, met, met wat we nog moeten gaan doen. dat is nog maar zeer de vraag. Heeft ook iets met vier wielen te maken en een, met een F en een 1. E. want dit, voor dit weekend is het voorlopig een groot kruis eroverheen gezet. Ja, ja, ah, in de auto zaten we ons nog te debatteren of het inderdaad uh, niet doorging. Maar jij komt nu met nieuws. Ja, dit is, nou ja, dit is vanmiddag bekendgemaakt. Er is een van de leden van het team van McLaren heeft positief getest op, eh, op het virus. En eh, dat betekent uh, dat men in allerijl bij elkaar is gekomen en gezegd... moeten we dit nou nog gaan doen? Nee, is het antwoord. Dus de stekker is uit de Grand Prix van Australië getrokken. Dus dit weekend voor de autosportfans, helaas, pindakaas. Maar, zeg ik er even bij, want vandaag was ook nog een camerateam van NH Nieuws eh, even deze buurten bij Jan Lammers En die zegt, ja eh, jongens, wat eh, vinden we nou belangrijker? Het welzijn en gezondheid van de mens of een Formule 1 race? Waarop Lammers min of meer liet doorschemeren dat de gezondheid toch echt wel op nummer 1 staat. En dat lijkt mij dus eerlijk gezegd ook het geval. Ehm, overigens, daarover gesproken. Ehm, dan was er een NOS Formule 1 podcast. Waarin eh, Louis Dekker, dat is eh, de autosportman van eh, de NOS... en die heeft eigenlijk gezegd... nou, het zou zomaar kunnen dat Zandvoort gewoon de eerste wedstrijd is... van het, <laughs> het nieuwe seizoen. Nou, dat, dat moeten we dan wel afwachten. Maar er zijn vandaag al iets wat in de richting van draconische maatregelen genomen. Je mag niet met z'n honderden bij elkaar komen. Nou, gelukkig zijn Marcus en ik nu de enige hier in dit, in dit pad. Dus dat scheelt. Jij bent ook niet positief getest, geloof ik? Niet dat ik eh, weet. Eh. Nee, nee, nee. <laughs> Eh, maar ik ben ook nog niet getest. <laughs> dat hetzelfde geldt voor mij ook. wat wel leuk is, is dat, we, dat ik ook nog... het is een beetje een inside joke. Dat er ook wel wat mensen zijn die zelfs de microfoon aan het af, afkappen <laughs> eh, waren. Ja, we hebben collega's die de microfoon eh, afdekken en met handschoenen aan achter de mengtafel zitten. Dit dus, en dan dit er bovenop. Eh, dan krijg je dus, ja, daar zitten van die plopkappen op. En, maar als je daar nog iets bovenop zoekt, dan... dan, dan, dan, dan ja, en dat, dat, gaat, dat, dat gaat hem ook niet worden. Dus het enige advies is gewoon je handen wat vaker wassen en eh, zoveel mogelijk met je jatten van elkaar afblijven. Dat is eigenlijk het eh, beste. Eh, en zoals Marcus en ik nu doen, de webcam via de zetten, via, laat ik het zeggen, via de omroep. Zandvoortse omroeporganisatie. Daarin kan je dus zien dat wij letterlijk anderhalve meter van elkaar afstaan. Dus we kunnen elkaar ook niet... Veilig afstand zo. Ja, zo veilig afstand. <laughs> dus <laughs> we gaan ook verder van elkaar af. Ik ben... hou je het vol! <laughs> <laughs> nou, je, moet wel een beetje lol in je leven hebben, <laughs> denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, eh, dit soort eh, reguliere uitzendingen zijn daar altijd wel goed voor. Eh, vind je ook niet? Ja, maar we hebben ze niet al te vaak. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. dan vervul je min of meer de rol van sidekick. Nou, die, die vervul je op dit moment wel met verven, denk ik eerlijk gezegd. Dus <laughs> met een bakje koffie erbij gaat dat allemaal zeker. Maar ik heb nog serieuze zaken. Want het is niet alleen het enige wat met de virus eh, wat eh, rondhangt en rondwaart door China, Azië en grote delen van Europa. Ehm, want hier in de buurt is een, eh, ja, zangeres. Ze heeft ook hier wel eens tekst en uitleg gegeven over het materiaal wat ze heeft gemaakt. Maar ze heeft ook een kleintje. dat jongetje heet Wiebren. En daar waren ze hartstikke blij mee, zij en haar man. Maar op een gegeven moment uh, werd eigenlijk duidelijk dat er van alles en nog wat toch met eh, dat jongetje aan de hand is. En eh, dat heeft toch wel een bepaalde impact gehad op het leven van Mirjam West. Want daarover die heb ik het. die heeft op een gegeven moment een liedje daarover geschreven. Wat moet je dan doen? nou ja, het is gevat in een liedje en dan moet je maar goed luisteren waar het over gaat. I'm not asking for the moon. The only thing we've learned is everything can change. We try to make it work, but nothing feels the same. It's hard to find the words when trying to explain a feeling of loss when love is what we gain. actualiteit eh, leert ons dat we dan ook nog even wat, eh, wat bij eh, moeten gaan doen. Ten slotte zijn we ook een lokale omroepen hier voor, voor Zandvoort. want de Zandvoortse omroeporganisatie heeft nu Gerard Kuiper. Niet Gerard Kuipers, maar Gerard Kuiper. Ehm, hij is voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort. Toch? Zeg ik het goed, Gerard? Nee, dat zeg je niet goed. Nou, vertel. Wat moet ik dan... doen? Het is officieel de seniorenvereniging Zandvoort. Ah, oké, eh, want eh, jullie hebben ook uh, in navolging wat er vanmiddag is... ja, min of meer door onze minister-president eigenlijk uitgevaardigd is... om adviezen op te gevolgen. Doen jullie dat ook? Wat, wat hebben jullie besloten? Nou ja, het is natuurlijk ons ook niet alleen ter oren gekomen, maar ik heb de uitzendingen en alle media-aandacht die er allemaal aan vooraf is gegaan, heb ik natuurlijk ook gevolgd. En eh, ja, ik heb daar, daarover contact opgenomen met de andere eh, bestuursleden van de seniorenvereniging. Van wat gaan we hiermee doen? Want er staan de komende weken nog wel wat aardige <clears throat> activiteiten eh, op het programma. En niet hm. alleen op het programma, maar we hebben natuurlijk ook onze dagelijkse activiteiten. Ja. En, hoe gaan we, en hoe gaan we hiermee om? Ja. Nou ja, zoals je weet bestaat de seniorenvereniging uit een hele grote groep ouderen. Mhm die eh, vallen in een risicogroep. Ja. En eh, ook gezien het feit dat we al vernomen hebben dat iemand uit, Zon, eh, uit Bloemendaal ook uh, behept is met het virus. Ja. Ja, komt het al dichterbij. Ja. En wij willen gewoon geen activiteiten gaan ontplooien dat er iets gaat gebeuren met een van onze leden. Nee, logisch. Ehm, jullie hebben dus ook eigenlijk besloten om allerlei zaken op te schorten? Ja, tot en met 31 maart eh, hebben wij alle activiteiten eh, stilgelegd. En daar is iedere activiteitbegeleider die is daarvan op de hoogte. Het is helaas niet anders. Maar eh, we gaan proberen om de dingen die al op papier stonden... die gaan we proberen om in ieder geval te verdagen naar andere data. Ja, ehm, even een andere vraag. Eh, wat wel eh, te maken heeft eh, met, het, met het virus. Ehm, hoe sterk leeft het binnen de, de gemeenschap van de ouderen? Want ja, jij bent van de seniorenvereniging. Dus ik neem aan dat er een, een behoorlijk gespreksonderwerp is. Nou ja, dat, dat bleek wel aan het feit dat ik alle begeleiders ging opbellen en daarvan ging verwittigen van ons besluit. Mhm. En die zaten zelf al op de stoel van, eh, van wat gaan we hier inderdaad aan doen. Hm. Dit kan, dit kan eh, gewoon niet zomaar voorbij gaan alsof er eh, niks aan de hand is in, in Nederland. En vooral niet ook in, in Zandvoort. Nee, het, het, houdt niet op hier bij de kust, om, het, om het zo even te zeggen. Nee. nee. Ehm, het, is gewoon, het is gewoon te groot risico we, zijn, we zijn toch, eh, we hebben activiteiten waar eh, zeg maar 100, 120, 130 leden van ons bijeen zijn. Hm. En dan hoeft er maar één erbij te zijn die aangestoken is met dat virus. En we hebben een heel groot probleem dan. Ja, ja. Dus... En wij willen dat risico niet nemen. En in het verleden heb ik dat ook al eens een keer meegemaakt. Dat iemand dus bij een van de activiteiten aanwezig was. En het de volgende dag niet meer heeft eh, kunnen navertellen. Ja, en dat risico, dat, eh, dat, eh, dat beeld staat me nog steeds eh, bij. En dat wil ik gewoon niet meer nog een keer beleven. is dat ook meteen de wijze les die je meteen meegeeft aan allerlei mensen die met, bijvoorbeeld ook met ouderen, maar mensen ook met een zwakke gezondheid, want daar geldt het net zo goed voor? Ja, daarom heb ik dus contact met jullie opgenomen, want ik ik weet dat jullie een grote luisterbedichtheid hebben. Ja. Dus ik denk, ik gooi het meteen eh, in de ether. Dan eh, bereik ik misschien een heleboel eh, leden van ons ook. Ja. Want we kunnen natuurlijk niet ieder lid persoonlijk op gaan bellen dat iets er niet doorgaat. Nee, oké. Okay. dit, dus- is, dit, is, dit is even het muziekprogramma. Maar natuurlijk, het, we zullen het verder gaan roeptoeteren... dat de, de Stichting Welzijn Oudere Zandvoort... al haar activiteiten voorlopig heeft opgeschort... Eh, sowieso tot en met 31 eh, maart, waarbij ze dus eigenlijk eh, de richtlijnen en adviezen volgen van de, landelijke overheid. Want dat is eigenlijk nou, waar het op neerkomt. Ja, we houden het nieuws gewoon in de gaten en dan gaan we wel weer onze activiteiten voortzetten als het weer wat kan. Oké, dan dank ik jou voor, voor de bijdrage, Gerard. En dan wens ik je sowieso, ook met de stichting in ieder geval... even de komende tijd sterkte toe. Vereniging. Want, wat zeg je? Vereniging vereniging bedoel ik. <laughs> Dus, goed, uh, dank je. Eh, dankjewel. Ja, is goed. En, eh, en, bedankt in ieder geval voor je medewerking. Ja, nee, dat is goed. Altijd goed. Dankjewel. Succes met je programma. Ja, is goed, Gerard. Okay. dat was Gerard uh, Kuiper. Wij weer verder gewoon met onze eigen uitzending. Want ja, we hebben natuurlijk nog wel wat staan. Hier is dus, Gambling Man. En dat is van Allison's Fall. just moved into town. love until she came around. Once he got lucky, but he couldn't get it straight. He fell in love and he lost her on the way. Did he know that his entire world will change? Met her during happy hour, working the stage. losing his true. just To where I cannot breathe, sink to where I cannot see. I'm deeper than the deepest sea, deeper than the deepest sea. Het is uh, of Skin met Aydin. En daarvoor hoorde je Allison's Fall. Eh, dat is eigenlijk een beetje een tip die ik eh, min of meer... nou, tip niet. maar ik luister regelmatig naar het programma... op zaterdagmiddag tussen 12 en 2... bij de collega's Omroep Zuidplas. Radio Capella, met een C, wel te verstaan. En dat programma dat heet Zwaardvis... wordt gepresenteerd door Willem de Waard... En daar zat Allison Vol in. Eh, ze hebben al een EP uitgebracht. Dat hebben ze in november van het afgelopen jaar gedaan. En eh, hij had een eh, gesprek met Pepijn van de band. en ik moet erbij zeggen, ik ben om. mede dankzij Willem zit dat natuurlijk nu ook hier in Alternative FM. En dat is het leuke. Willem en ik sparren soms nog wel eens eventjes achter de schermen van de sociale mediakanalen nog wel eens om. En heel af en toe wagen we dan ook nog eens een belletje aan elkaar. Er schijnt nog iets aan te komen, maar dat eh, doen we als het eh, C-virus een beetje is eh, gaan liggen. Dat we dan over en weer eens even bij elkaar gaan buren. Buurten, om het dan maar op die manier eventjes uit te drukken. En dan ja, proberen we een beetje een soort kennis uit te gaan wisselen van aanpak en noem maar op. Uh, Allison's Fall met Gambling Man hoorde je trouwens. En dat bracht de tijd alweer bijna op kwart voor negen. Een band die niet zo lang geleden hier is eh, geweest eh, bij ons in de studio is No Bliss. En eh, dat nummer wat, wat je hoort is het laatste werk hiervan. En dat nummer dat heet Patrick Hollers heet eh, de band. En eh, een van de, de bandleden, de bassisten, die zat eh, vroeger bij de Pendants. Maar ze heeft duidelijk gekozen voor deze band. niet zo lang geleden, ik denk in minder dan twee weken terug heeft de band een compleet album afgeleverd. En een van de nummers die erop staat heet Going Insane. En dat is het nummer wat je net hebt gehoord. ze zeggen dat het blues is, maar ik zou bijna zeggen... het gaat een beetje richting de rock op. Maar ja, wie ben ik? ben slechts een lokale presentator van een lokaal radioprogramma... wat eh, wereldwijd eh, via het internet eh, wordt verspreid. Dat is het enige. En dan zeg ik ook maar het mijne ervan. Neil Bliss hoorde je ervoor met Flawless. Vorige week was hij hier, Jacob D. Edward. En dat nummer wat hij heeft achtergelaten... is ook het nummer wat hij vorige week heeft gespeeld, namelijk Romance. folly finds a man who flirts with a fool. A bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail see again. And the wind will surely sing with him. It seems that you have grown so You've grown tired of this sea of old recurring themes. All the young birds flying in and flying out.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 The glimmers of the new. Jacob D. Edward eh, heeft uh, gesnode plannen als het gaat om eh, een aantal dingen wat hij gerealiseerd wil hebben voor 2020. een EP, daar is hij mee bezig. En tussendoor zullen er af en toe wel wat singles voorbij gaan komen. Dit is er één. bovendien is hij ook ja, min of meer bij, aangesloten bij NH Pop op sleeptouw. daar uh, zit hij ook bij. Dus hij krijgt van allerlei handen van mensen die in de, de muziekwereld actief zijn... Eh, de nodige uitleg en hoe je eh, een aantal dingen het beste kan aanpakken. Ehm, dat eh, zeggende is het alweer bijna negen 9 uur geworden. En dan hebben we er nog eentje die we nog kunnen draaien. Moet ik dat weer even heel uitgebreid gaan rekken. Ehm, en dat kan ik wel doen. Want de dame in kwestie is eigenlijk verantwoordelijk voor, dat, voor dat hele project, dat muzikale project. Maar zelf maakt ze ook nog onderdeel uit van een Rotterdamse band die bezig is met een theatertournee. En dat theater, die theatertournee gaat over het werk van Fleetwood Mac. Beetje jammer eigenlijk eh, dat de, eh, de Cosmic Carnival dat eh, min of meer zo meer of, de nadruk op legt. Terwijl het ook gewoon een hele goede band is die eigen werk kan laten horen. Wist Louise, daar heb ik het over. Want zij maakt ook onderdeel uit van die theatertournee van de Cosmic Carnival. Maar ze heeft zelf ook een, een project. Dat is het Cat Skills of Cat Skills. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.